Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de democratische senator Kamala Harris... hebben in de aanloop naar hun debat negatief getest op corona. Dat betekent dat het debat in Salt Lake City over een uur gewoon door kan gaan. Er staan onder meer spatschermen tussen de twee beoogde vicepresidenten. In Amerika zijn twee Britse IS'ers voor het eerst voor de rechter verschenen. De twee worden onder meer aangeklaagd voor gijzeling met de dood tot gevolg en steun aan terroristen. Ze waren in Syrië betrokken bij het onthoofden van zeker vier Amerikaanse gijzelaars... onder wie de Amerikaanse journalist James Foley. Ze kunnen daarvoor levenslang krijgen. de twee Britten werden door hun gijzelaars de Beatles genoemd vanwege hun Britse accent. Ook Nederland staat achter de roep om sancties in te stellen tegen prominente Russen... vanwege de vergiftiging van oppositieleider Navalny. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ook voorstander. de sancties zouden vooral zijn gericht tegen hooggeplaatste functionarissen... van de militaire veiligheidsdienst GRU. E. En gisteren kwam er extra bewijs dat Navalny is vergiftigd met een nieuwe variant van het zenuwgas Novichok... Navalny is aan het revalideren en is van plan naar Rusland terug te keren als hij zich beter voelt. En wie vanuit Nederland en drie andere Europese landen naar Italië wil reizen... moet een recente negatieve coronatest bij zich hebben of een sneltest ondergaan. Bijvoorbeeld op het vliegveld. De regel geldt ook voor Britten, Belgen en Tsjechen... omdat in die landen het aantal besmettingen groeit. En de regel gold al voor reizigers uit andere Europese landen... waaronder Spanje en grote delen van Frankrijk. Het weer, vannacht weer af en toe regen.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 When I feel show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? When I feel show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to reminisce about the past. Obviously, cause that dish did not last caught up something for your love.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 I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't care. You know I love it when you're loving me. But sometimes it's better when it's publicly.